Dit is Maud met het NOS Journaal. Orkaan Nate heeft het Mississippi-rivier. In de staten Louisiana, Mississippi en Alabama is de noodtoestand uitgeroepen. In sommige gebieden staan de straten nu al blank. Waarschijnlijk trekt Nate langs de oostkust van New Orleans. Naar verwachting krijgt de stad niet de volle laag. Wel zijn het voorzorg zo'n 2000 mensen geëvacueerd. Ook is een avondklok ingesteld. Nate is een orkaan van de eerste categorie met windsnelheden tot 140 km per uur. In de Ghanese hoofdstad Accra is een tankstation ontploft en daarbij zijn doden gevallen, maar hoeveel is nog niet duidelijk. De explosie was bij een pompstation voor vloeibaar gas en veroorzaakte een enorme vuurbal. Die was in de wijde omgeving te zien. Door de extreme hitte vloog ook een tankstation aan de overkant van de straat in brand. Twee jaar geleden was er ook al een grote explosie bij een tankstation in Accra. Daarbij vielen toen zo'n 100 doden. President Trump heeft opnieuw dreigende woorden gesproken aan het adres van Noord-Korea. Volgens hem werkte maar één ding tegen het land. Hij liet in het midden wat hij met die woorden bedoelde. Trump twitterde dat zijn voorgangers 25 jaar gesprekken hebben gevoerd met Noord-Korea. Daarbij zijn volgens hem overeenkomsten gesloten en een hoop geld betaald. Maar het heeft niet gewerkt. Trump dreigde Noord-Korea eerder al te vernietigen als het geen eind maakt aan zijn nucleaire programma. Bij de brand afgelopen juli in een studentenflat in Diemen is niet goed gecommuniceerd door de brandweer. Bij de brand kwam een bewoner om het leven. Het onderzoek blijkt dat vanwege miscommunicatie alleen de onderste zeven verdiepingen werden doorzocht. Nadat de brand was geblust vond de politie op de twaalfde verdieping nog een dode en een gewonde.